Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de lancering van de Webb-ruimtetelescoop voor de derde keer in een jaar uitgesteld. De Webb-telescoop moet de opvolger worden van de Hubble en zou eigenlijk in oktober de ruimte ingaan, maar dat wordt op zijn vroegst eind maart 2021. Er is vertraging door menselijke fouten. Zo werden moertjes niet goed vastgedraaid, waardoor ze bij triltesten loskwamen. En er zijn onderdelen met een verkeerd schoonmaakmiddel gereinigd. De vertraging kost de Amerikanen een miljoen dollar per dag. Maar de web is het wachten en al dat geld waard, zegt NASA... omdat die veel krachtiger wordt dan de Hubble-telescoop... en dus verder het heelal in kan kijken. Na een brand in Tilburg is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk of het een man of een vrouw is. De brandweer trof het slachtoffer rond middernacht aan... nadat het vuur in een appartement op de 16e etage van de Tilburgse flat was geblust. Politie en brandweer doen onderzoek in de flat. De keuze voor oud-GroenLinks-leider Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam roept uiteenlopende reacties op. Halsema wordt geroemd om haar politieke ervaring in Den Haag, maar ze heeft vrijwel geen bestuurlijke ervaring. Toch ging de Amsterdamse gemeenteraad de afgelopen dag akkoord met haar voordracht door een vertrouwenscommissie. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Het streven is om haar deze zomer nog te benoemen. En het is een Franse jongen van 12 gelukt om in recordtijd het kanaal over te zeilen in een optimist, een klein zeilbootje. Tom Goron uit Bretagne deed er 14 uur en 20 minuten over. Daarmee was hij ruim 35 minuten sneller dan het 15-jarige Franse meisje... dat de oversteek in 2016 voor het eerst waagde in een optimist. De jongen werd de hele zeiltocht van het Engelse eiland White...